Idols, I Don't Need a Man bij Radio 538. Kilian Verluid is bij je zometeen. 538 Nieuws. 3 uur. 30 woningen in een flat in Beeldhoven zijn ontruimd vanwege een gaslek. Ook drie huizen aan de overkant van de straat moesten uit voorzorg leeg. De gemeente vangt de bewoners op, terwijl de hulpdiensten het lek dichten en de boel ventileren. Venezuela draagt tot 50 miljoen vaten olie over aan Amerika. President Trump laat weten dat de opbrengst door zelf wordt beheerd. Dat geld is om zowel de Amerikaanse als Venezolaanse bevolking te helpen. De deal komt nadat president Maduro is opgepakt voor drugsmokkel. Frankrijk wil enkele duizenden militairen naar Oekraïne sturen om toezicht te houden als er een bestand komt met Rusland. President Macron heeft dat samen met Engeland beloofd aan Oekraïne. Nederland heeft die toezegging niet gedaan. Premier Schoof wil eerst van de Tweede Kamer horen wat hij ervan vindt. Door de gladheid raakt het strooizout in veel plaatsen op. Onder meer in Barneveld, Bergen en Leidendorp is de voorraad zo laag... dat alleen de belangrijkste wegen nog worden gestrooid. Enkele gemeenten hebben strooizout bijbesteld... maar sommige leveranciers zijn uitverkocht. Kan sneeuwen in het westen, overdag ook op andere plekken... met temperaturen rond 0 graden. Op de meeste plaatsen is er code oranje... Geel is voor de Waddeneilanden en Limburg. En dat was het nieuws op 538. Yes, dankjewel. 538 verkeer dan voor je dan Flitsmeister. Maar daar deze nacht helemaal niks te melden. Mocht je onderweg toch nog wat hebben gezien, meld het vooral via de app van Flitsmeister. Fijne reis. 538, de vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Hierachter met zometeen Taylor Swift. De eerste One Republic. Dit is Sunshine. Radio 538. Running through the strange life. Chasing all them green lights. Throwing out the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes. Pictures on my phone lights. Everything is so fine. Little bit of sunshine. Yeah. Crazy lately, I'm confirming. Trying to rob myself of something. You just trying to get a word and life is not fair. been working on my tunnel vision, trying to get a new prescription, taking swings and even missing, but I don't care. I'm dancing more, just a little bit, breathing more, just a little bit, care a little less, just a little bit, like life is woo.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 hoorde de Fate Filia. Hey, Clio vanuit hier. Van harte welkom in de 538 op deze koude, gladde woensdagnacht. Hoe ga je? Ja, ik, ik, weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben echt ontzettend vrolijk door het winterse weer de afgelopen dagen. Ik begrijp het niet verkeerd, als je nu in de auto zit, hard aan het werk bent, dan vind ik het ook wat minder, weet je wel. Maar overdag, als ik aan het eh, wandelen ben, ik ben echt kilometers aan het lopen opeens. Ik zit met mijn drone te vliegen. Ik maak foto's. Ik kan er echt een beetje van genieten van dit uh, eh, wintersweer. Iedereen is ook vrolijk opeens, voor mijn gevoel een beetje. En als je een beetje van eh, sneeuw en van wintersweer houdt... Heeft het, ook wat voordelen in je leven. Volgens onderzoek zijn namelijk mensen die houden van sneeuw... socialer, geconcentreerder, slimmer, knapper en succesvoller. Zou ja, wat dat betreft, ik hou ontzettend veel van de sneeuw. <laughs> het is ineens van 538. they Dave Lucas en Steve, dit is het heerlijke Hard First. Oh, heaven knows how many times I've walked away And I've closed the doors, I can't no more Now you're turning all my nights to brighter days And I know for once, I'm holding on This time I'm gonna die I've always been the one to blame when the going's tough. I'd up and run. I know we're moving faster than a bullet train. If I lose control, you're my ticket home. I won't let you slip from my three years like I did. I could never see us ending like this. You know, seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened to me. But after this episode, I know see you can never tell how the next day life could be. zijn zeg maar van die dingen die je echt nooit in je leven zou willen doen. Ik moet bijvoorbeeld bij mezelf gelijk denken aan zo'n high rocks. Dan moet je hardlopen en allemaal van die sportoefeningen en zo doen, weet je wel. Ja, ik wil, om me heen hoor ik echt alleen maar mensen die zeggen... ik wil er heel graag een keer aan meedoen, maar ik zou dat dus echt nooit willen. Of ehm, wat dacht je van zo'n marathon? Zou ik ook nooit willen. Of zo'n ultra run hoor ik ook steeds meer mensen over. Zou ik heel graag een keer willen doen. Nou, mij absoluut niet bellen. Ik kan misschien wel bij mezelf de conclusie stellen... dat alles wat überhaupt met sport heeft te maken ik liever niet wil doen. Maar Martin Stroll daarentegen wel... Hij heeft namelijk een keer een tijdje geleden voor zijn plezier... de hele Amazone afgezommen. En even voor je beeld, dat ding is 6400 kilometer lang... gevuld met gigantische slangen, elektrische alen, anaconda's... Eh, kaimannen, noem het allemaal maar op, weet je wel. En uiteindelijk deed hij er 66 dagen over... om de rivier helemaal af te zwemmen. Nou, de enige rivier die ik graag uh, waar ik blij van zou worden... is deze, muzikale vorm dan. Het is de nieuws van Afrojack en Emel. Dit is Rivers. Feelings change over time. I know I will be fine. But right now, it just hurts. Can't let go. Drown you out. The water. en je hoorde Ik Ik al van uit hier, waar het inmiddels langzamerhand eh, code oranje aan het worden is in het land. Dankjewel dat je deze sneeuwachtige nacht wil doorkomen met de hits van 538. Zometeen muziek van eh, Mark Amber, ook Whitney Houston komt eraan. En wist je dat jij waarschijnlijk zonder het te weten... bijna 500 euro boete had kunnen krijgen... door gewoon zometeen in je auto weg te rijden? Ja, ik had dus zelf echt geen idee tot vannacht. Hoe dat precies het hoor je zo meteen op 538. Eerst eh, de nieuwste Walker, Ellen Walker. Dit is Heartbreak Melody. hoorde Good to Be. En ben jij nu toevallig een losse lading aan het vervoeren of niet? De nacht van 538. Ja, <laughs> ik hoor je denken, waar heeft hij het nou weer over een losse lading aan het vervoeren of niet? Nou, kijk. Het is je vast niet ontgaan. Het sneeuwt de afgelopen dagen <laughs> in Nederland. En dat betekent in mijn geval dat ik vaak eventjes eh, elke dag mijn auto ijs en sneeuwvrij moet maken. En ik weet niet hoe jij dat doet, maar ik gok vaak toch wel een beetje op de ruitenwissers. Dus dan kom ik in de auto. Het eerste wat ik doe is eh, de auto aan en eventjes eh, de, de kachel op. Standje crematorium, weet je wel. En dan vervolgens eh, ja, zet ik de ruitenwissers aan in de hoop dat het sneeuw zo van ruit wordt geveegd. Als dat niet lukt, ja, dan moet ik toch naar buiten om het sneeuw eraf te halen en zo. Alleen, ik weet niet wat bij jou zit. Als ik vaak met de auto ga, heb ik toch een klein beetje haast. Dat ik denk, ja, ik wil nu ook weg, weet je wel. Dus de afgelopen dagen hield ik er al wel eh, rekening mee dat ik eh, af en toe zou moeten krabben. Dus ik ga wel op tijd weg en dat soort dingen. Maar ja, het is bij mij wel zo als ik maar ook een beetje fatsoenlijk om me heen kan kijken... dan ga ik rijden, weet je wel. Dus nou, ik rijden net, sneeuw eraf gehaald. Het ruitenwis is weliswaar, dus ik rijden. En rijk hier Hilversum binnen, word ik staande gehouden door de politie. Omdat ik volgens hun een losse lading aan het vervoeren was. En die boete, die kost je dus 490 euro. Heb je al enig idee waar ik naartoe wil? Dat sneeuw wat dus nog op je dak ligt, waarvan je denkt... ach weet je, dat gaat er wel af als ik ga rijden. Dat heeft nu allemaal geen zin om daar moeite in te steken. Dat ziet de politie dus praktisch gezien als een losse lading. Met andere woorden, als je sneeuw op je dak hebt liggen... kun je een boete krijgen van 490 euro. Nou, gelukkig waren de agenten heel aardig vannacht. Legden ze het eventjes aan me uit. Hebben me zelfs nog eventjes geholpen om het sneeuw van mijn dak te halen. En toen mocht ik gewoon weer eh, zonder boete mijn weg vervolgen. Maar mocht je nu in de auto rijden en denken, weet je, ik heb ook sneeuw op mijn dak. Haal het er eventjes af, want dan kan je zo, zomaar 490 euro besparen. Toch weer iets geleerd op deze koude woensdagnacht, hè? Het zijn deze van 538. Dankjewel dat je deze nacht weer voor ons hebt gekozen. de muziek van de Somber. Ook Mark Morrison komt eraan. En dit is de nieuwste. Ed Sheeran.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 We are surrounded can only see the light chama chama chama ke sitare bari bari bari bari bari bari the light met Callum Scott en Whitney Houston bij 538. Je hoorde I Wanna Dance With Somebody. Hey, eh, heb jij toevallig ook een rekening liggen die echt eventjes nu extra pijn doet? Vanaf maandag 19 januari. Hier met je rekening zit er bijvoorbeeld echt een enorm stom verhaal aan... dat je bijvoorbeeld eh, dankzij de sneeuw bent doorgegleden... en de coniferen van je buren hebt omgereden. Of heb je laatst een telefoonrekening gekregen van meer dan 200 euro... die eigenlijk niet klopte, maar je bent te lui geweest... om dat geld terug te vragen om te bellen of zo, weet je wel. Of heb je misschien laatst wel een feestje gehad... waarbij je slim dacht te zijn en al je drinken buiten koud in je tuin te zetten... waardoor het nu allemaal gestolen is. Het verhaal kan niet gek genoeg, maar 538 gaat vanaf maandag 19 januari jouw rekening betalen... Opgeven, dat kun je nu al doen via 538.nl. Laat daar je verhalen en eh, je rekening achter. En wie weet betaalt 538 jouw rekening wel. 538.nl, dat is waar je moet zijn. meteen op 538, Lady Gaga voor Bruno Mars. Ook zomer komt eraan. Eerst Mark Morrison, dit is Return of the Mac. is er de hit van 538. Zometeen Lady Gaga en Bruno Mars. En eerst Martens of bij 538, je hoorde Hello. De nacht van 538. Kilian van hier, van de harte welkom in de 538... waar ik graag eventjes een inkijkje wil geven in, eh, in mijn hoofd. Ik draaide namelijk eh, deze track dus, Martens of met Hello... en dat, eh, zag ik vanmiddag toen ik dit programma even aan het voorbereiden was. En toen zat ik bij mezelf een beetje te denken... hoe komen we eigenlijk op bepaalde woorden? heb je er wel eens over nagedacht? maar, waarom heet... Ik heb nu een pen in mijn handen, maar waarom heet een pen een pen? Het, is toch, ja, of een beeldscherm een beeldscherm... of een microfoon een microfoon, of een telefoon een telefoon. Waarom heet dat zo, weet je wel? En toen zag ik dus hello. Ik denk wel een van de meest gebruikte woorden ter wereld. En toen dacht ik bij mezelf... Ja, hoe zijn we daar ooit opgekomen? Nou, en dat woord dat bestond, bestaat eigenlijk nog maar hartstikke kort. Namelijk in, eh, eh, in 1877 is het pas uitgevonden. Ik, vond het echt een schokkend detail. ik dacht, is dat eigenlijk zo jong? Wat zeiden de mensen daarvoor tegen elkaar? Weet je wel, boy of <laughs> weet ik het wat. Maar de telefoon die was echt net uitgevonden en toen dacht de uitvinder... hoe kan ik nou duidelijk maken dat ik heb opgenomen en dat ik luister? En daar ontstond dus het woordje hello. Ik moet je wel eerlijk zeggen, na dit hele gebeuren heb ik denk ik nog meer vraagtekens dan daarvoor. Maar goed, <laughs> dat is niet helemaal aan mij hoor. De Martin fijn. en hello natuurlijk in de nacht. En nu Lady Gaga en Bruno Mars, dit is Die With A Smile. I, I just woke up from you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived, I realized.